met het NOS-journaal. Vliegtickets naar Nederland worden in hoog tempo duurder. Niet alleen in het Midden-Oosten zitten Nederlanders die terug naar huis willen. Ook in landen als Thailand en Australië kunnen mensen niet via de gebruikelijke route terug. Volgens reisorganisatie ANVR worden er extreem hoge bedragen gevraagd voor een vliegticket. Het is vrijwel zeker dat er geen nieuwe Wilhelmina-toren wordt gebouwd in Valkenburg. Die toren stort een jaar geleden in en de eigenaar overweegt geen nieuwbouw, meldt 1 Limburg. Omdat er weinig over is van de monumentale delen van de toren... kan nieuwbouw op grond van de monumentenwet niet worden afgedwongen. De Wilhelmina-toren was een toeristische trekpleister. Een jaar geleden stortte de toren in elkaar. Het gebouw kampte met betonrot. Maar dat was niet de oorzaak. De gemeente Valkenburg heeft de eigenaar vorig jaar al aangeklaagd... vanwege slecht onderhoud... Verwaarlozing van een monument is strafbaar. De rechtbank in Den Haag heeft een man van 71 vrijgelaten... tegen wie 14 jaar cel was geëist voor een moord in 1992. Toen werd een 64-jarige garagehouder doodgeschoten. Ruben B. kwam als verdachte in beeld... omdat zijn vrouw volgens justitie een relatie had met de garagehouder. Maar B. kwam vrij door gebrek aan bewijs. Een jaar geleden werd hij weer opgepakt. De advocaat van B gaat ervan uit dat zijn cliënt eind deze maand wordt vrijgesproken. In Rotterdam-Noord heeft een automobilist na een ruzie drie verkeersregelaars aangereden. Eén van hen is een stuk meegesleept. Twee verkeersregelaars zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie inzittenden van de auto gingen er vandoor, maar zijn na korte tijd aangehouden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer vanavond opklaringen, alleen in het noorden bewolking en kans op mist. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen begint de dag grijs en nevelig. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het maximaal 17 graden.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 tonight our Main Stage Live in the a natural high. me up, Mr. DJ. Turn me up, Mr. DJ. Music is a natural high. me up, Mr. DJ. me up, Mr. DJ. Intense Radio. say. live on the main stage.